met het NOS-journaal. De opstandelingen in Libië hebben de hoofdstad Tripoli vrijwel geheel in handen. Kort na middernacht bereikten ze het Groene Plein in het centrum van de stad, waar ze werden verwelkomd door een juichende menigte. De opstandelingen hebben het commandocentrum van kolonel Gaddafi nog niet veroverd. Zeker twee zonen van Gaddafi zijn gearresteerd. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de opstandelingen om de uitlevering van één van hen gevraagd. Tegen die zoon, Seif al-Islam, is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Een woordvoerder van Gaddafi zegt dat het regime bereid is om te onderhandelen. Gaddafi zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad, die de opstandelingen vertegenwoordigt. Die zegt dat de strijd alleen wordt gestaakt als Gaddafi zich overgeeft. Maar via de staatstv liet de kolonel weten niet te zullen vertrekken. President Obama heeft gezegd dat Gaddafi moet inzien dat zijn regime tot een eind is gekomen. Net als Europese regeringsleiders drong Obama erop aan dat Gaddafi zelf opstapt om verder bloedvergieten te voorkomen. Obama riep de Libische overgangsraad op om de rechten van de Libische burgers te respecteren en te werken aan een vreedzame overgang naar democratie. Het noodweer op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft niet vijf mensen het leven gekost, maar vier. Dat melden Belgische kranten. In een ziekenhuis stierf iemand enkele uren nadat hij in kritieke toestand was opgenomen. In de chaos werd hij meegeteld met de doden van Pukkelpop, terwijl hij daar niet bij betrokken was. De Noorse politie heeft bekendgemaakt dat het eiland Utoya morgen om 1 uur s'nachts wordt vrijgegeven. De politie geeft het eiland terug aan de jongere organisatie van de Noorse Arbeiderspartij, die de eigenaar is. Het is dan ruim een maand geleden dat Anders Breivik op het eiland 69 mensen doodschoot. Gisteren werd in Oslo nog een herdenkingsdienst gehouden. Het weer, vandaag zonnige periode en later op de dag steeds meer hoge bewolking. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen een stuk warmer, 24 tot 28 graden, maar wel benauwd. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A4 naar Amsterdam, 3 kilometer bij Zoeterwoude Rijndijk. En op de A15 in de richting Europort bij Harksveld Giesendam 2, bij Rotterdam Charloes 2 en bij Hoogvliet 5 kilometer na een ongeluk.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 To take a hand, to take the world, show her the time of her life. So true, though the pain. tears in my eyes Oh, Aisha, écoutez-moi Do this Aisha, Aisha passing me by Go again Aisha, Aisha. It's just a turnaround.